Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Zimbabweanse president na zijn nipte overwinning bij de presidentsverkiezingen. De uitslag wordt aangevochten door oppositieleider Shamiza, die spreekt van fraude. De afgelopen dagen was het onrustig in de Zimbabweanse hoofdstad Harare. Bij botsingen tussen de oproeppolitie en demonstranten vielen zes doden. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa heeft de politieke leiders en inwoners van Zimbabwe opgeroepen de verkiezingsuitslagen te respecteren. Mnangagwa won niet alleen de presidentsverkiezingen, ook zijn partij, ZANU-PF, werd volgens de kiescommissie de grootste. Het aantal vervuilde zwemwaterplekken is de afgelopen drie jaar sterk toegenomen. Dit jaar zijn er al 150 waarschuwingen voor zwemmers geweest... terwijl dat er in heel 2016 slechts 77 waren, blijkt uit cijfers van de provincies. Volgens Rijkswaterstaat en de waterschappen leiden de langdurige hitte en droogte dit jaar ertoe dat er veel vervuiling is, bijvoorbeeld door blauwalg. Deskundigen vinden het te vroeg om te stellen dat er de komende jaren veel meer vervuild natuurwater zal zijn. Toch houden ze er rekening mee, aangezien er meer hete zomers worden verwacht. Heineken koopt voor 2,7 miljard euro een belang van 40% in de grootste bierbrouwer van China. Alle brouwerijen die Heineken in China heeft worden nu ondergebracht bij dat Chinese merk CR Beer. China is de grootste biermarkt ter wereld en door samen te werken met de Chinezen hoopt Heineken in dat land ook te kunnen groeien. De nieuwe uitbraak van ebola in Congo is een groot risico, zegt de WHO. Het virus heeft zich verspreid over een groot gebied in een regio dicht bij de grens met Oeganda. En omdat er spanningen zijn in dit gebied kan het moeilijk worden om er hulp te verlenen. Het weer, een zonovergoten dag vandaag. Het wordt 29 graden aan de kust tot lokaal 35 in het binnenland. Morgen ook nog een vrij warme dag. Dan wordt het tussen de 27 en 33 graden. Zondag iets koeler. Dit was het NOS Journaal.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 lovely way to be aware of things your heart alone was meant to see. The fundamental loneliness goes whenever two can dream or dream together. You can't deny, don't try to fight the rising sea don't fight the moon, the stars above don't fight me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. When I saw you first, the time was half past three. When your eyes met mine, it was eternity. By now we know the wave is on its way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream our dream together. eternity. By now we know the wave is on its way to be. Just catch that wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream our dream together. together. Welkom bij twee uur van CFM eh, Jazz, samenstelling, presentatie Alco B. En begonnen natuurlijk met een heerlijk nummertje van Frank Sinatra, heel bekend nummer. Het heet volgens mij, ik dacht dat het heette Wave uit mijn hoofd. Eh, ja, wat heb ik onder andere op de rol staan? Dave Kos, de nazaten, Bobby Farron, Arturo Sandoval, Candy Dulver. Eh, iets van de cd van Jazz Loves Disney. Eh, Tony Vos, Jazz Behind the Dykes. Wissel Ilken heb ik ook nog staan. Sugar Pie en de Candyman. Nou, dat belooft weer van alles. Hele mooie muziek. laten we meteen de tweede uur toch wat, wat meer pit erin doen. En dan ga ik toch daar even kijken. Dave Kos. Bekend nummer. This will be. first time anyone just how much you care. Ja, Dave Kos, ik noem dit feestmuziek. En feestmuziek, dat wordt ook geproduceerd door een Nederlandse band, De Nazaten. En die hebben eh, inmiddels al hun zesde eh, eh, cd uitgebracht, Als de Haan Tanden Krijgt. En ja, daar spelen op mee Ronald Snijders op fluit en Juan Navia op toetsen. En ze spelen eigenlijk alleen maar composities van Robbie Alberga. ja, groot kenner van Surinaamse muziek. Surinaamse invloeden zijn er ook veel... Ja, in het tweede uur moet deze muziek kunnen. Trobi, sozo, Trobi. En faceband de nazaten. Surinaamse band De Nazaten, nou, hoog Surinaams gehalte, eh, als de haan tanden krijgt. CD 2018. Ja, we draaien ook hele nieuwe dingen in dit programma. Eh, maar ook oude, zoals deze van Bobby Farron.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 ja, er zijn er zoveel die van die mooie Duets albums uitgebracht hebben. En ook Arturo Sandoval... En uh, dit nummertje was natuurlijk een nummer van uh, Don't You Worry About Think Thing van Stevie Wonder. Uh, er staan hele bekende mensen op die op deze cd meespelen. Ik zie onder andere de naam staan van een ABBA-zangeres, Anne Fried. Nou, als je een fan bent van ABBA, kan je dat natuurlijk niet missen. Luisteren deze cd eens een keer. tijd om naar de film te gaan. Waar is het cool? In de bioscoop. En sommige mensen hebben daar de afgelopen dagen ook heel wat films gezien. Zag ik laatst in het journaal. Eh, en de film die ik uitgekozen heb, dat zijn eigenlijk een aantal films. Want ik begin natuurlijk met eh, Lily Was Here, Candy Dulfer en Dave Stewart. Maar daarna draai ik iets van een paar eh, Disney cd's. Jazz Loves Disney. Candy Dulfer, Lily Was Here met Dave Stewart. Okay, right now we have a very, very, very special guest. Somebody I really, really admire. I think it's wonderful that he came all the way over here to do this two songs with me. Please give a big, big welcome for the one and only Dave Stewart. Ja, uit de film Lily Was Here. Kenny Dover en Dave Stewart. Een live opname. Eh, ja, ik zei het al, we gaan even naar de, de film. En eh, er is ooit in 2016 een cd uitgebracht. Jazz Loves Disney. En daar wordt op gezongen door verschillende artiesten. Hele bekende. Onder andere China Moses. China Moses, een dochter van Didi Bridgewater. Eh, speelt veel, of volgens mij woont ze denk ik in Frankrijk. En eh, is momenteel ook met het Metropoolorkest eh, actief. En van haar het nummertje Why Don't You Write uit de Jazz Love Disney. We hebben volgens mij ook op Noordzee Jazz Festival gestaan met Jazz Love Disney. Was China Moses ook bij.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 You ain't got no money, they're gonna put you out. Why don't you do right? Like some other man do. Ooh, get out of here and get me some money too. years ago, you wouldn't be wandering from door to door. Why don't you do right like some other Jazz Loves Disney. Dit was een, eh, eh, ja, eigenlijk zijn die, die songs uit die films heel veel standards geworden. Deze werd gezongen door China Moses. En die cd in 2016 had zo'n succes dat er in 2017 een vervolg op gemaakt is. Jazz Loves Disney 2. En ja, daar spelen ook hele bekende Jacob Collier zie ik onder andere staan. Maar ook de Amazing Keystone Big Band. En die spelen een melodietje uit de film waar ik eigenlijk helemaal gek van werd vroeger omdat dat in een soort eh, Mickey Mouse spel verwerkt zat. Stoneboat Willy. Eens even kijken waar ik die eh, neer heb gezet. De Amazing. Ah, oh, hier heb ik hem. Stoneboat Willy. Komt-ie. van deze cd is het moeilijk kiezen om nog één nummertje te, eh, te draaien. Er zijn zoveel mooie dingen op. Maar wat ik, wat ik een heel mooi nummer vind... dat wordt gezongen door Laura Mulva. Eh, Stay Awake. Ja, het wordt zo mooi gezongen. Dus die, die kan, wil ik je niet onthouden. Maar eigenlijk alle nummers hierop zijn prachtig. Mm. upon your bed. Why? is fast asleep. Though your pillows soft. not sleepy, you're not sleepy. As you see, stay. Ja, je luistert naar CFM Jazz. En dit is een nummer van uh, Laura Mulva van de Jazz Love Disney Day 2. Prachtige klanken. <clears throat> dat voel je over je rug, zou ik maar zeggen. Eh, ja, we draaien nieuwe muziek, want dit is een cd 2017. En ook oude muziek, eh, dat hadden we gezegd. En zo kwam ik een cd tegen, Jazz Behind the Dikes. En dat, is, dat zijn twee cd'tjes geweest. Volume 1 en Volume 2. En ik heb voor beide cd's heb ik iets gekozen. Eh, ik begin met iets van Tony Vos. Tony Vos studeerde altsaxofoon en sopraansaxofoon... conservatorium van Tilburg. Hij had een, eh, ja, een bandje, de Tony Vos Quartet of zo heette dat geloof ik. Uh, eh, legendarisch is de aankondiging van de Vara disjockey Piet Velman natuurlijk over Tony Vos. misschien ken je Tony Vos ook nog als producer... want hij heeft ook aardig wat popgroepen geproduced, om het maar zo te zeggen. Ik zie staan Cube in the Blizzards, ik zie staan Exception... zelfs nog John the Revelator... Kortom, hij heeft heel wat gedaan. Maar hij heeft ook mooie muziek gemaakt. En ja, je zou het bijna vergeten. Maar als je in Nederland op vakantie gaat... dan heb je heel vaak een rainy holiday. Dan zie je zielige mensen in een, eh, vanuit hun tentje... naar buiten kijken op de camping... die uh, eh, ondergedompeld is in de regen. En waarschijnlijk heeft hij dat ook eens een keer meegemaakt. Heeft hij dit nummer gemaakt. Tony Vos, A Rainy Holiday. Tony was dat. Eh, en van de tweede cd, volume 2, Jazz Behind the Dikes... kies ik voor Wessel Ilken met nummer Lemonade. Eh, eh, Wessel Ilken, slagwerker natuurlijk. Yes, I'm looking for a chick that only drinks lemonade. Yes, I'm looking for a chick that only drinks lemonade. I haven't found one yet, but I've been told that a few was made. Now you know the type, and I know them too. They're standing at the bar, drinking ten cents brew. You ask them what they're drinking, though you already know. They say whiskey every time to make you spend your dough. That's why I'm looking for a gal that only drinks lemonade. I haven't found one yet, but I've been told that a few was made. I met a gal, I thought it was so fine. I begged her to please, please, baby, be mine. I took her out one Thursday night. She got two shots of joy juice and was ready to fight. That's why I'm looking for a girl that only drinks lemonade. I haven't found one yet, but I've been told that a few was made. Now whiskey is too powerful for a woman's brain. It'll make some simple and it makes some other chicks insane. It can make a girl weight 104. Feel so powerful she'll think she even can whip Joe. This I know to be a solid fact, cause I fell for one a little while back. She was so sweet at the start of the night. But after two drinks, there was nothing right. That's why I'm looking for a chick that only drinks lemonade. I'm tired of being broke the day after I get paid. Ja, Wessel Ilken. De, er was ooit een naamgever aan de grote prijs van de Nederlandse jazz tot 1980. Daarna heette dat de Boy Edgar prijs. Volgens mij was zijn eh, eh, vrouw, zijn echtgenote, die was, eh, Rita Reis was dat toen de tijd niet zo gecharmeerd van de keuze van de jury. Vandaar dat ze de naam van haar echtgenote niet meer aan wilde toekennen. Toen is de Boy Edgar prijs gewonnen, heb ik ooit eens gelezen. Eh, we stappen over naar iets nieuwers. Iets, eh, dit was uit 57, maar wat heel grappig is... is een band uit Italië. Miss Sugar Pie en The eh, Candy Candyman. Het bestaat uit Lara Ferrari... Jacopo Delfini... Renato Podesta... Roberto Lupo en Claudio Ottavanio. En die maken ook leuke muziek. Sugar Pie en The Candyman. Even kijken, dat heb ik hier ergens staan ook... Heel bekend nummer. Je kent het allemaal. Volgens mij ook uit de film. Wordt je gazzone con stemma rete Una cuppulella che vi si era alzata Passe scampanianna pettulate Come un wappopetta fa guardare Tu vuoi fare la americana, americana, Sienta me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti a disturbare. heerlijke muziek als je op het terras zit met een heerlijke cocktail. Dan, eh, ja, dan is, krijg je toch echt vakantiegevoel. En waar kun je dat beter doen dan in Frankrijk? We hebben nog geen Franse muziek gedraaid. Dus ik ga nu iets draaien van Demicat Ping Pong. Ping, vipong, sortir en smoking... réajuster son brushing. Elle le fila jusqu'au parking, Découvre qu'il enlevait sa ring. Ping aimait Pong, qui aimait Ming. Ping ça la que Pong s'arrange le planning et jongle toute la nuit avec Ming. shopping, Chinese manicuring, qui rejoignit Pong à son footing pour terminer son stretching. Ping aime Pong qui aime Ming, Ping ça l'arrangeait, que Pong s'arrange, planning et jongle, fini les nuits avec Ming. jongle avec ses briques de ma jongle, comme les heures lui semblent longues. Demi Cat. Eh, je hebt geluisterd naar CFM Jazz, samenstellingen, presentatie Auko B. En uh, ja, wij hebben een beetje zomerse eh, jazz gedraaid, zou ik bijna zeggen. Dus allemaal vrolijk getinte muziek. Het zonnetje schijnt erbij, want het belooft toch weer een mooie week te worden qua weer. We gaan eruit met een laatste nummertje van de New Master Sounds. Een, een, een jazzband uit Leeds, Swimming With My Fishes. Misschien dat je dat vanmiddag nog kan doen in de zee. Swimming With My Fishes. Als ik hem zo gauw zie tenminste. De New Master Sound. Hier heb ik hem. Swimming with my fishes. Tot de klok van 12. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.